NOS Nieuws van 2 uur. Kees Groot. De fipronilcrisis in de eierbranche is nog lang niet voorbij. 84% van de getroffen pluimveebedrijven mag nog altijd geen eieren leveren... of kippen of afval uit de stal halen. Dat betekent dat de financiële schade blijft oplopen. Het fipronil dat in de stallen zit is lastiger op te ruimen dan gedacht... Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren hebben sommige boeren de stallen al tientallen keren ontsmet, maar blijft er steeds wat fipronil achter. De dienst verwacht dat het nog maanden duurt voordat alle stallen vrij worden gegeven. Kabinetsformaties zijn een zwak punt in ons parlementaire stelsel. Dat zegt een commissie onder leiding van oud-minister Remkes. Ze duren vaak erg lang en de kiezer heeft er geen invloed op. De commissie vraagt zich af of formaties niet anders, sneller en transparanter kunnen. Remkes heeft van de politiek de opdracht gekregen te onderzoeken waar het parlementaire stelsel beter kan. Dit is een eerste analyse van de zwakke en sterke kanten van de democratie. De komende tijd gaat het onderzoek verder. In Helsingborg in het zuiden van Zweden is een politiebureau door een explosie zwaar beschadigd. Er wordt niet uitgegaan van terrorisme, maar de politieleiding spreekt wel van een aanval op de samenleving. Zuid-Zweden heeft veel last van criminaliteit. De Universiteit Leiden en het museum De Lakenhal willen de nalatenschap van schrijver en kunstenaar Jan Wolkers aankopen. Ze hebben daarbij de steun van Wolkers weduwe Carina. Volgens haar is Leiden de stad waar zijn kunstenaarschap is ontstaan. De nalatenschap omvat naast kunstwerken ook brieven, dagboeken, familiefoto's en aantekeningen. De universiteit en het museum trekken een jaar uit om geld bijeen te krijgen voor de aanschaf van de nalatenschap van Wolkers.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 Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland staat tussen de afritten Prins Alexander en Delfshaven 7 kilometer. zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is ruim een half uur. Kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam.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 Show what I see. times you'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, you. don't be young and foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone.